Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt de komende tijd niet gevoetbald in het Goffertstadion in Nijmegen. Afgelopen weekend zakte daar een deel van de tribune met hossende supporters in... na de wedstrijd NEC-Vitesse. Niemand raakte gewond. Er moet eerst uitgezocht worden hoe de tribune kon instorten... en daarom blijft het stadion voorlopig dicht. Voor NEC betekent het dat zij snel op zoek moeten naar een plek om hun wedstrijden te spelen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft toenemen. Afgelopen week ging het om bijna 26.000 positieve tests. Ruim 44 meer dan de week ervoor. Op de intensive cares liggen nu 415 mensen met corona. Veel Limburgers waren vooraf niet voorbereid op de overstromingen, blijkt uit een enquête onder inwoners. De helft van de inwoners die werden opgeroepen hun huis te verlaten had helemaal niet verwacht dat ze zouden moeten evacueren. Door het hoogwater stonden afgelopen zomer een hoop straten en huizen in Limburg onder water. En in het Drentse dorp Zuid-Laren stonden vanochtend honderden paarden. Daar is vandaag de oudste en grootste paardenmarkt van Europa. Deze vrouw keek of er wat tussen zat. Ja, dat is toch wel heel bijzonder dat je nog paarden zo op die manier kan eh, bekijken. Eh, en met zoveel en allemaal te koop. Dat je echt denkt van, eh, we hebben samen een paard gehad. En zouden gewoon nog wel weer graag samen eentje hebben. Vanwege corona ging de markt vorig jaar niet door, maar dit jaar wel. En daar is deze man blij mee, want het is echt een traditie, zegt hij. Ja, van jongetje, vanaf zeven jaar loop ik hier al. Ik, ik denk dat ik misschien één of twee keer overgeslagen heb. Maar ik ben altijd mee geweest met mijn vader. Nou, die is er nou inmiddels niet meer. Maar uh, dat gaat, gewoon door. En ik hoop dat de markt nog jaren blijft. En hij is waarschijnlijk niet de enige. Het was zelfs zo druk dat er files stonden richting het Drentse dorp. Het weer bewolkt met regen en motregen, maar ook best warm. 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het op. Morgen ook erg zacht met 18 of 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht...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 If you leave me a good time, eh? I swear. everything I need to survive, I'll be honest I'm loving the thought me I am so obsessed I want to chop your heart? I'm a need back and it's Open up, make us you I'm a love wanting to Make a bad man خليت ستريت تو بيستي بيبي صغري ما فيه قبل 12 الليل كنشرب كنشوفك في الكيسان بيبي رجولي كريس بلاصتك على فيسن زين بو باطوميك معاكي باغي نشوف مون فيس جا والديك بغاو يعرفو فين ساكن في حياتي شنو كندير كنصرف وسط العديس ساكن قلبي شاف قوتها طوفا يوم بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا Lo veni ma vivi bu, lo veni ande rosa uta.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 Uit een enquête van de veiligheidsregio blijkt dat 63% zich geen zorgen maakte over hoogwater. Inmiddels is dat nog 37%. De man die gisteravond in Den Haag overleed nadat hij mogelijk voor een tram werd geduwd... is een dakloze man van 39. Drie verdachten hebben zich gemeld bij de politie. Het zijn jongens van 15 tot 18 jaar. In Bangladesh zijn 450 mensen gearresteerd na geweld van moslims tegen hindoes. Bij dat geweld vielen zes doden. Moslims zijn boos over een foto van een hindoebeeld met een Koran op zijn knie.